Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer wil dat het klimaatakkoord... voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart is doorgerekend. De fractievoorzitters van alle oppositiepartijen hebben daarover een brief gestuurd... aan de directeuren van het Planbureau voor de Leefomgeving... het Centraal Planbureau, minister Wiebes en voorzitter Nijpels van het Klimaatberaad. De partijen zeggen dat ze willen voorkomen dat de coalitie voor de verkiezingen onduidelijk is over de plannen en daarna kiezers verrast met ingrijpende besluiten. Colombia zegt te weten wie achter de aanslag van gisteren in de hoofdstad Bogota zit. Het zou een explosieve expert van de rebellenbeweging ELN zijn. Het dodental is sinds gisteren meer dan verdubbeld, naar 21. De man reed het terrein van de politieacademie op met een pick-up truck met 80 kilo explosieven erin. Volgens getuigen werd hij aangehouden door beveiligers. Toen trapte hij het gaspedaal in en botste tegen een muur waardoor de explosieven afgingen. De dader kwam om het leven. De regering van Colombia heeft na decennia lang drugsgeweld in 2016 een vredesakkoord gesloten met de rebellengroepering FARC, maar nog niet met de kleinere ELN. Een oud-rechercheur is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar... voor het lekken van gevoelige politieinformatie. De man van 36 liet zich betalen voor het natrekken van namen in het politiesysteem. De man heeft die informatie vervolgens doorgespeeld aan een vriend en ook aan iemand anders. Ook zij moesten vandaag voor de rechter verschijnen. De vriend van 32 kreeg een jaar en acht maanden cel, de ander een jaar en vier maanden. Het weer. Afwisselend zijn er zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is rond de 5 graden. Vanavond koelt het snel af en vannacht kan het dan de temperatuur dan dalen tot min 3. Morgen is het bijna droog en dan is de temperatuur 2 of 3 graden. De nacht naar zondag wordt nog kouder, dan zijn er lokaal minima van min 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep, 5 minuten vertraging... tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude, 12 minuten.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 Oh, zo lekker lekker, lekker lekker lekker. Oh, oh, oh zo lekker lekker, lekker lekker lekker lekker. Op het strand met mijn zwemband, zie ik jou in de zee. aan de kant van mijn stokje want jij maakt me zo heet.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 A little gambling is fun when up, up, poker face, up, up, poker face. I won't tell you that I love you, kiss or hug i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning, just like a chicken.